en er komen geheime operaties door agenten van de dienst... AIVD richt zich met name op radicale Europese moslims die in landen als Afghanistan, Pakistan en Somalië terroristische trainingen krijgen. Ze moeten eerder worden gevolgd. Met hulp van de lokale autoriteiten kunnen de trainingskampen van de jihadisten dan worden ontmanteld. Aanleiding voor de nieuwe werkwijze is onder meer de mislukte aanslag door een Nigeriaan op een vliegtuig van Schiphol... dat, dat van Schiphol onderweg was naar Detroit. Voor de tweede keer binnen een maand is ontdekt dat er bij het politiekorps Brabant-Noord een hulpofficier van justitie werkte die niet de juiste papieren had. Het gaat om een politieman die zijn certificaat niet op tijd had verlengd. Daardoor was hij waarschijnlijk sinds juni vorig jaar niet bevoegd om op te treden als hulpofficier. Er wordt nu bekeken of hem iets te verwijten valt. Ook onderzoekt het Openbaar Ministerie welke zaken hij in die periode heeft behandeld. Als hij inderdaad onbevoegd was, kan het juridische gevolgen hebben voor een aantal strafzaken. Twee weken geleden werd binnen het korps ook een onbevoegde hoge hulpofficier ontdekt. Die zou zijn certificaat hebben vervalst. Op Schiphol zijn vanochtend tientallen vliegtuigen vertrokken, maar de meeste vluchten zijn nog altijd geannuleerd. Ook van andere Europese luchthavens is een beperkt aantal vliegtuigen weggegaan. In Groot-Brittannië wordt nog nauwelijks gevlogen. De Britse luchtvaartautoriteiten zeggen dat de situatie in het luchtruim nog onduidelijk is. Vanuit Schotland zijn wel enkele toestellen opgestegen, maar dat zijn vooral binnenlandse vluchten. Ook vanaf Duitse luchthavens vertrekken vanwege de aswolk nog maar weinig vliegtuigen. Vanuit Parijs zijn wel vluchten vertrokken. Schiphol adviseert reizigers alleen naar de luchthaven te komen als duidelijk is dat hun vlucht doorgaat. Op de website van Schiphol staat een overzicht.